Jobboots met het NOS Journaal. Het stormachtige weer van vandaag heeft vooral in Noord-Holland, Friesland en Groningen problemen veroorzaakt. Het zijn vooral kleine incidenten, zoals omgewaaide bomen en weggewaaide dakpannen. Ook elders ontstond schade. In Vinkenveen sloeg een omgewaaide boom een gat in het dak van een oude smederij. Het pand staat op de monumentenlijst. Hier en daar is het treinverkeer ontregeld door een gebroken leiding of dat er een boom op de rails ligt. Op Schiphol zijn weinig problemen en de storm is inmiddels geluwd. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn gevechten uitgebroken tussen groepen militanten. Inwoners hoorden schoten en hebben gewonden zien liggen, maar het is onduidelijk hoe omvangrijk de gevechten zijn. Een aantal militanten zou een gebouw van het voormalige hoofdkantoor van kolonel Gaddafi gebruiken. Militairen van de overgangsraad zouden op hen hebben geschoten. In Tripoli lopen nog steeds veel gewapende mannen rond die hebben meegevochten tegen Gaddafi. De autobranche heeft vorig jaar ruim 550.000 nieuwe auto's verkocht. Dat is een stijging van ruim 15%, iets meer dan was verwacht. De stijging van de verkoop in 2011 is vooral te verklaren door de fiscale stimuleringsregeling voor kleine, zuinige auto's. Over deze modellen hoeft geen aanschafbelasting en motorrijtuigenbelasting te worden betaald. Het best verkochte merk vorig jaar was Volkswagen. FC Twente wilde voormalig bondscoach van Engeland Steve McLaren graag als nieuwe trainer. Op een persconferentie heeft voorzitter Munsterman gezegd dat McLaren op het verlanglijstje staat. Er zou nog geen definitieve overeenkomst zijn. McLaren was in het seizoen 2009-2010 ook al trainer van FC Twente. Vanochtend werd bekend dat Co Adriaanse als trainer van de club is ontslagen. Volgens Munsterman waren de verschillen in opvatting over de voetbalcultuur onoverbrugbaar. Het weer regen en een harde tot stormachtige wind. Met kans op zware tot zeer zware windstoten. Temperatuur vandaag rond 9 graden. Morgen afwisselend zon en buien. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het. En... Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. In het hele land dient u rekening te houden met zware tot zeer zware windstoten. Dan de files in de Randstad op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen het knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn 10 kilometer. De linkerrijstok is daar dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat tussen Zwijndrecht en het knooppunt Klaverpolder 6 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen het knooppunt Rijnsweert en knooppunt Lunetten 4 kilometer. Ook 4 kilometer file op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Den Dolder en het krooppunt Rijnsweerd.